Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De tijdelijke Oekraïense president Turchinov geeft de komende tijd vooral prioriteit aan het aanhalen van de banden met Europa. Dat zei hij in zijn eerste toespraak voor het Oekraïense volk. Tegelijkertijd benadrukte hij dat hij bereid is tot gesprekken met Rusland. Maar op ongeveer hetzelfde moment riep Rusland zijn ambassadeur terug voor overleg. De VS gaat Mexico om uitlevering vragen van drugsbaas Guzman, die gisteren in Mexico werd gearresteerd. Hij kon worden gepakt met hulp van Amerikaanse veiligheidsdiensten. Guzman was jarenlang de leider van het machtigste drugskartel van Mexico. De VS had een prijs van 5 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Het kartel heeft voor miljarden aan drugs naar de VS gesmokkeld. Het is nog de vraag of Mexico Guzman snel wil uitleveren. en moet in Mexico zelf nog een lange gevangenisstraf uitzitten. In Londen is een vrouw overleden van wie wordt aangenomen dat ze de oudste overlevende was van de concentratiekampen van de nazi's. Het is de Tsjechische Alice Hertzommer die 110 jaar oud is geworden. Ze was al een bekend pianiste toen ze in 1943 naar concentratiekamp Theresienstadt werd gebracht. Daar mochten gevangenen optreden, wat ze er ook geregeld deed. Een film over het leven van Alice Hertzommer is genomineerd voor beste korte documentaire bij de Oscars in maart. En Sochi is de afgelopen avond de Olympische vlam gedoofd. En daarmee zijn de Olympische Winterspelen, die 17 dagen eh, hebben geduurd, officieel beëindigd. IOC-president e Bach bedankte Rusland voor het onberispelijke organiseren van het sportevenement. Tijdens de sluitingsceremonie droeg schaatser Bob de Jong de vlag voor Nederland. In totaal behaalde Nederland 24 medailles. Het weer, vannacht daalt de temperatuur tot rond 1 graad.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 Ah, wat zei je ze in de wereld? Zeg maar wat je wil dan wil dan wil dan. Stare boodschappen stil van stil van stil Zeg me wat je wil dan wil dan stil Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.